In een Kamerdebat zei hij dat er echt iets moet veranderen aan het aantal mensen dat werkt. Ook minister Bos verdedigde het AOW-besluit van het kabinet, al erkende hij dat er verkiezingsbeloften zijn geschonden. De oppositie had felle kritiek, een deel is tegen een verhoging, een ander deel vindt het kabinetsplan te ingewikkeld. Staatssecretaris Huizinga vindt dat reizigers in het openbaar vervoer betere reisadviezen moeten krijgen. Nu is het volgens haar moeilijk om een advies te krijgen dat rekening houdt met vertragingen of niet geplande werkzaamheden. Huizinga wil daar verandering in brengen, mede omdat automobilisten dan eerder zijn geneigd, geneigd over te stappen op het openbaar vervoer. De harde kern van voetbalhooligans moet nog beter in beeld worden gebracht. Dat staat in een plan van aanpak van de politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 2005 worden dossiers bijgehouden van hooligan-kopstukken. Maar die informatie is niet altijd landelijk beschikbaar. Als bijvoorbeeld Feyenoord in Groningen speelt... moet de Groningse politie beter dan nu geïnformeerd worden over Rotterdamse probleemsupporters, zegt de politie. Het commissariaat voor de media onderzoekt of de Tros een tweede kinderserie heeft laten sponsoren. Na het programma Biba Boerderij gaat het nu om het Sprookjesboomfeest dat wordt geproduceerd door de Efteling. In het pretpark zijn merchandiseproducten van het Sprookjesboomfeest te koop. Het commissariaat onderzoekt onder meer of het pretpark via de Tros geld verdient aan het programma. De oude DSB-schaatsploeg van trainer Jacques Ory heeft drie nieuwe sponsors gepresenteerd. Het financiële detacheringsbedrijf Control wordt de hoofdsponsor voor 2,5 jaar. Het bedrijf Mats is co-sponsor voor dit seizoen en de skihut, een winkel in sportkleding, wordt de kledingsponsor. Het weer, plaatselijk kan nog een bui vallen. De zuidenwind neemt vannacht toe aan zee tot krachtig of hard. En het gaat opnieuw regenen, minima rond 7 graden.